Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulpverleners in Gaza zijn daar begonnen met voedsel van het eerste hulpschip te laden. Er zijn ongeveer 110 pallets met zo'n 200 ton eten en drinken aan boord. Het schip kan niet aanmeren aan de kust omdat het water daar erg ondiep is. Dus wordt het voedsel met kleinere bootjes naar het vasteland gebracht. Het is niet genoeg, zegt onder meer de VN, want er is bijna een hongersnood in Gaza. Er zijn steeds meer baby's die kinkhoest hebben en dat is levensgevaarlijk, vertelt deze kinderarts. Als baby's een kinkhoestinfectie doormaken, worden ze niet alleen benauwd, maar dan krijgen ze ook ademstops die soms fataal kan zijn. En dat komt op latere leeftijd vanaf. De leeftijd van één jaar komt dat eigenlijk eh, nauwelijks meer voor. Dan krijg je wel kinderen dat ze heel veel hoesten. Dat is ook heel vervelend. Maar vooral de baby's in de eerste levensmaand zijn levensbedreigd als ze geïnfecteerd raken. Artsen maken zich grote zorgen omdat er steeds minder moeders en kinderen gevaccineerd worden. In de afgelopen weken zijn er vier kinderen overleden aan kinkhoest. De GGD maakt nu een plan om de vaccinatiegraad weer omhoog te krijgen. Een triest verhaal over een kinderboerderij in Hoek van Holland. Daar heeft een jong kind meerdere dieren vermoord. Lokale media zeggen dat de jongen zeker zeven konijnen en twee cavia's heeft gewurgd. Omdat het kind jonger is dan 12, kan die niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie zegt dat de jongen een zorgtraject ingaat. Woningcorporaties in Amsterdam gaan geen sociale huurwoningen meer aansluiten op stadswarmte. Die manier van verwarmen en douchen kost bewoners tegen de afspraken in honderden euro's per jaar meer. Lianne woont in Amsterdam en was na de aanleg van stadswarmte in haar huis ook ineens een hoop meer geld kwijt. Eigenlijk was de afspraak met um, onze woningbouwcorporatie die we als bewoners hebben gemaakt, dat stadswarmte nooit duurder zou zijn dan aardgas. We leggen jullie dit op en we beloven jullie dat het allemaal goed gaat komen. En nu dat het niet goed komt, maar ja, dan zoeken jullie maar uit. Zo werkt het toch niet? De woningcorporaties zeggen dat ze prijsafspraken hadden gemaakt met Vattenval... die de stadswarmte regelt. Maar dat het bedrijf tegen de afspraken in toch de prijs verhoogd heeft. De gemeente wil dat alle sociale huurwoningen in 2040 van het gas af zijn.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 Me and a crew used to do her. way you feel. Your sex appeal. I love. Your sex appeal. Come on, baby, give it up to me. Can't you see I'm your love, love Come on, baby, give it up to me.